Anouk Thijssen met het NOS-journaal. De Amerikaan waar hij een levenslange celstraf uitzit. Dat melden Amerikaanse media, waaronder de Los Angeles Times en de entertainment website TMZ. Volgens de Los Angeles Times is Manson ernstig ziek. Charles Manson was een secteleider die zijn volgelingen er in augustus 1969 toebracht zeven mensen te vermoorden. In Turkije wordt de noodtoestand met drie maanden verlengd. Het Turkse parlement heeft daarmee ingestemd, berichten staatsmedia. De noodtoestand werd uitgeroepen na de mislukte coup van 15 juli en in oktober verlengd. Door de noodtoestand kan de regering nieuwe wetten invoeren zonder het parlement te raadplegen. Ook hebben verdachten minder rechten. Sinds de koepoging zijn in Turkije meer dan 40 mensen opgepakt, vooral mensen die banden zouden hebben met de geestelijke Fethullah Gulen, die verantwoordelijk wordt gehouden voor de koepoging. Brazilië wil de verantwoordelijke voor het gevangenisbloedbad van zondag overplaatsen om een nieuwe geweldsuitbarsting te voorkomen. Zondag begon in vier gevangenissen een opstand. Tientallen gevangenen werden vermoord. Veel slachtoffers werden onthoofd. In de chaos ontsnapten bijna 200 gevangenen, van wie er inmiddels meer dan, iets meer dan 50 zijn gepakt. In Delfzijl zijn de coupures afgesloten vanwege hoog water. Dat melden de waterschappen Hunze en Aas en Noorderzeilvest. De doorgangen zijn om half één vannacht gesloten. Rond half vier bereikt het water een stand van 3,20 meter boven NAP. Dat is 1,70 meter boven de normale stand. Bij 3 meter boven NAP worden de dijkdoorgangen afgesloten. Tegen de ochtend, rond half zes, kunnen de coupures weer worden geopend... omdat het waterpeil volgens de verwachtingen dan weer is gezakt. Het weer steeds meer opklaringen, met in de kustprovincies nog de meeste kans op een bui. Aan zee en op de Wadden mogelijk een stormachtige wind.